Hij wil dit snel met de gemeente gaan bespreken. Mensen met een laag inkomen krijgen die toeslag vanwege de hoge energieprijzen... en omdat alles duurder is geworden. Het gaat om 1 miljoen mensen. Een jongen van 16 en twee van 19 uit Vlaardingen zijn opgepakt. De politie denkt dat ze iets te maken hebben met een steekpartij in diezelfde stad. Daarbij is een 18-jarige overleden. Aan de steekpartij ging mogelijk een beroving vooraf. Sarina Wiegman, de bondscoach van het Engelse vrouwenelftal... heeft gereageerd op het nieuws van Vera Pauw. Pauw is de grondlegger van het vrouwenvoetbal in Nederland. En ze zegt verkracht en seksueel misbruikt te zijn... door machtige mannen uit de voetbalwereld. En Wiegman was destijds Pauws opvolger. Yeah, first of all, it's really horrible when it happens to you, when you experience like that. I think for anyone who comes in any situation like this, it's really horrible. Heel veel meer de Wiegman er niet over kwijt. Ze zei dat ze zich vooral wil focussen op het EK en dat begint morgen. En per 1 juli is de rookmelder verplicht. Maar de gangbare melders zijn door de helft van de mensen tijdens hun slaap niet genoeg te horen. Verslaggever Herrik Willem Hofs ging eens kijken in een verpleeghuis in Rotterdam. Dames, bent u er klaar voor? Ik ben al lang klaar voor. Goed zo, dan gaan we het eens even proberen. Hoorde u hem iets? Piep. Oké, gaan we hem nog één keer ergens verder verstoppen. Hoorde je hem piepen? Nee, nou niet. Nou, op het moment niet. Zie je? Ja, samengevat, in dezelfde ruimte horen ze het nog... maar in een andere kamer wordt het inderdaad lastiger. En dan nog het weer. laten vanavond steeds minder wolken. Morgenochtend eerst zon, later wat wolken. Kans op een buitje in het noorden en 22 graden. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort.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 Lange dagen op het strand en s'avonds aan de boulevard naar de meiden kijken. Mm, en ze keken ook naar ons man. Weet je nog die ene met die blonde haren? en hele tijd vliegt veel te hard de laatste jaren. En ik geloof niet wat ik zie als ik voor ongeluk eens in de spiegel kijk. Ik heb je zo lang niet gesproken, pak de draad weer op waar we gebleven waren. Mm, ik hoef mijn ogen maar te sluiten, of ik zit weer samen met je in die trein.